met het NOS Journaal. Bij de BBB zijn een aantal partijprominenten het niet eens met de leiderschapswissel die is aangekondigd. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar het partijbestuur. Vrijdag maakte de BBB bekend dat medeoprichter Henk Vermeer de partijleider wordt... als opvolger van Caroline van der Plas. Daarmee wordt Mona Keizer gepasseerd. Dinsdag wordt er in de fractie over gestemd. De brief van de prominente is ondertekend door onder andere oud-staatssecretaris Tuinman van Defensie. De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn voorbij. Bij de sluitingsceremonie in Verona sprak de voorzitter van het IOC van een onvergetelijk evenement waar iedereen volgens haar zichzelf kon zijn. De Olympische vlag is overgedragen aan de Franse regio's in de Alpen, waar over vier jaar de volgende winterspelen worden gehouden. Bij de sluitingsceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen door Jorrit Bergsma en Xandra Velzenboer. In het Zwitsers skigebied is een 22-jarige Nederlands-Zwitserse man omgekomen door een lawine. Hij ging bij Verbier buiten de piste skiën en werd meegesleurd. De man overleed ter plaatse. Gisteren overleed in Oostenrijk een Nederlander van 52... die buiten de piste aan het skiën was. Door zware sneeuwval en regen zijn er de afgelopen dagen veel lawines in de Alpen. daarbij zijn onzeker zeker tien doden gevallen. Bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen... is One Battle After Another de grote winnaar geworden. De actiethriller kreeg onder meer een BAFTA voor beste film. En ook de regisseur viel in de prijzen. De film gaat over een groep oud-revolutionairen die na jaren weer samenkomen. De hoofdrol is voor Leonardo DiCaprio. Hij won niet, want de prijs voor beste acteur ging naar Robert Alamayo uit de film I Swear. Beste actrice werd Jessie Buckley voor haar rol in Hamnet. Het weer vannacht overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7.